De aardgastunnel loopt van het Duitse Ruzum naar het Groningse Borgsweer. Er is bijna een jaar gewerkt aan de tunnel, die vanaf eind 2010 gas vanuit Noorwegen naar Nederland moet transporteren. De tunnel is onder de Eems aangelegd om de natuur in het gebied niet te beschadigen. Filmmaker Roman Polanski, die op borgtocht vrijkomt, blijft tot zeker maandag vastzitten. Volgens het Zwitserse ministerie van Justitie is er meer tijd nodig om maatregelen te treffen voor zijn huisarrest. Polanski heeft een chalet in de Alpen en krijgt daar een elektronische enkelband. Hij komt vrij tegen een borgsom van 3 miljoen euro. De Zwitserse justitie bekijkt nog of de filmmaker wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij heeft daar eind jaren 70 seks gehad met een meisje van 13. Polanski was jarenlang voortvluchtig. In september werd hij opgepakt op de luchthaven van Zurich. De koepelorganisatie van woningbouwverenigingen EDES wil dat de overheid maatregelen neemt om de crisis in de sector aan te pakken. Als er niet wordt ingegrepen, stevend de sector af op een ramp, zegt de voorzitter van EDES. Hij wil dat de lasten voor de corporaties worden beperkt en dat de overheid stopt met het nemen van allerlei fiscale maatregelen, zoals het betalen van BTW over eigen grond. De gemeentelijke heffingen stijgen volgend jaar het sterkst in de gemeente Moerdijk. De inwoners betalen volgend jaar 12% meer aan gemeentelijke belastingen. In Rijswijk dalen de gemeentelijke lasten met 5%, blijkt uit cijfers van de vereniging Eigen Huis. De gemeentelijke heffingen gaan volgend jaar met gemiddeld 2% omhoog. Het weer. Buien, vrij veel wind en het wordt 8 graden.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 But I think we should take it slow. We're just this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time.